Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een aantal mensen opgepakt vanwege het explosieve materiaal dat in een auto in Utrecht werd gevonden. Waar ze van worden verdacht is niet duidelijk. In de auto lagen jerrycans met gevaarlijke stoffen en de politie vermoedt dat er misschien meer verdachten zijn en roept daarom getuigen op om zich te melden. We hebben natuurlijk eh, die auto leeg aangetroffen op de Beneluxlaan, eh, een fietspad nabij de Beneluxlaan. Het kan ook zijn dat mensen gezien hebben dat uit die auto een aantal personen zijn weggerend. Als we daar natuurlijk informatie over binnenkomen kunnen krijgen, zou natuurlijk eh, geweldig zijn... omdat we dat puzzelstukje nog wel ontbreken. Meer dan 200 mensen moesten vanwege het onderzoek naar de explosieven vannacht hun huis uit. Nederland mag alleenstaande mannelijke asielzoekers niet langer terugsturen naar België, oordeelt de Raad van State. De opvang zit daar erg vol, waardoor mensen op straat dreigen te komen en dat is in strijd met de mensenrechten. Een verlaten zwembad op Ameland moet zo snel mogelijk worden gesloopt, zegt de gemeente. De afgelopen vijf jaar zijn er 200 meldingen gedaan van vernielingen, overlast en rondhangende mensen. De gemeente gaat de eigenaar van het zwembad een boete geven als er niks verandert. En burgerschapsonderwijs op het mbo moet een grotere rol krijgen. In Politiek Den Haag zijn ze druk bezig met een wet daarvoor. Tijdens de lessen leren studenten dingen over bijvoorbeeld verschillende godsdiensten... democratie en seksuele geaardheid. Maar er is één ding wat ontbreekt, vinden rechters. Over hun rol wordt niks, niks verteld. Terwijl dat wel belangrijk is, zegt deze rechter. Wat ze echt meer zouden moeten leren is... wat kom je allemaal tegen in de dagelijkse praktijk... Een eh, rechter is eh, van belang bij het handhaven van de rechtsorde. En bijvoorbeeld het waarborgen van eh, gelijke behandeling. En dat zou je in lessen praktisch kunnen toepassen. Volgens haar zouden studenten dan bijvoorbeeld uitleg moeten krijgen over stagediscriminatie of vrijheid van meningsuiting. Heb ik het weer nog voor je. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan een buitje vallen. In de rest van het land is het overwegend droog. De zon is er ook af en toe bij en het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam...